Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Scholieren zijn niet blij met hoe hun school seksuele intimidatie aanpakt. NOS Stories deed een enquête onder duizenden leerlingen... en sprak met tientallen van hen. Ze kwamen met veel voorbeelden van intimidatie op hun school... vertelt mijn collega Nisrine Sala. Het ging van seksueel getinte opmerkingen van medeleerlingen... en leraren krijgen tot aan eh, nou ja, ongewenste aanrakingen en aanranding... Maar wanneer leerlingen er melding van deden, kwam de school lang niet altijd in actie. Onderwijsorganisaties maken zich daar zorgen over. Ook demissionair minister Slob vindt dat er iets moet gebeuren. Hij regelt dat er een meldplicht komt voor seksuele intimidatie op scholen. Een Nederlandse Syriëganger van 24 is verdwenen uit een vluchtelingenkamp. En ook haar twee kinderen zijn spoorloos, zeggen NRC en de Deense publieke omroep. Hoe lang ze al is verdwenen is niet duidelijk. Ze werd vorig jaar door minister Blok op de lijst met terreurverdachten gezet. De containers die vorige week bij Ameland van een containerschip zijn gevallen... zijn allemaal weer teruggevonden. De laatste twee zijn nu van de Noordzeebodem gevist. In de containers zaten onder meer houtsnippers... maar ook smeergespul zoals aceton en frituurvet. Op de Waddeneilanden zijn ze dan ook opgelucht dat nu alle containers zijn gevonden. Vandaag wordt het allereerste nationale kinderklimaatakkoord ondertekend. Meer dan 20 groepen 7 en 8 van basisscholen hebben de afgelopen tijd de koppen bij elkaar gestoken. Wij hebben twee keer op woensdagmiddag hebben wij ehm, zeg maar erover geoverlegd. En daarin hebben we spelletjes gedaan, eh, gediscussieerd. We hebben eh, op briefjes geschreven wat wij het belangrijkst vonden. Ja, dat soort dingen. Een volle agenda dus. En uiteindelijk hebben ze bedacht welke afspraken zij het belangrijkste vinden. Let op. Bomen beschermen en minder plastic gebruiken en zorgen voor minder afval. Ze geven hun klimaatakkoord straks aan de Tweede Kamer. Het weer vanochtend kan langs de kust nog een buitje vallen. Straks loopt de temperatuur op naar een graad of 10 en vanmiddag blijft het overal droog. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staat nog een korte file op de A7 van Zaanstad naar Horen bij Weidewormer.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 You know it's just your foolish plan. Hey, love. Got me on my knees, later. Begging, darling, please, later. Darling, won't you ease my worry consolation. Your old man let me down. Like it, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love. Got me on my knees, hey, love. Begging, darling, please, lay love. she's my moonlit light. Make the best of the situation, for I finally go insane. Please don't say we'll never find a grave.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 Het grootste misverstand is dat niemand nog iets kan, dus altijd een gevaar. Ik ben niet echt bang en de angst is vooral vandaag. Maar morgen is daar. En het duurt niet zo lang tot je opstaat met de vraag.